van 7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Jongeren gebruiken hun vakantiegeld anders dan ouderen. Uit onderzoek van ING blijkt dat jongeren meer sparen. Mogelijk komt dat doordat mensen nu vaker eigen geld moeten inleggen bij de koop van een huis. Volgende week krijgen miljoenen Nederlanders weer hun vakantiegeld. Ongeveer 65% is van plan het uit te geven de overige 35% wil met het geld schulden aflossen, sparen of beleggen. Vier op de tien mensen geeft het geld ook echt uit aan vakantie. Greenpeace wil dat de kerncentrale van Borselen per direct wordt stilgelegd. Volgens de organisatie is het risico op een kernramp te groot... omdat de centrale geen goede backup heeft als de stroom uitvalt. Tot vorig jaar kon Borselen in nood terugvallen op het stroomnet van de kolencentrale... maar die is nu buiten gebruik. Bijna alle mensen die bij de gemeente om zorg vragen... kunnen hun zorgvraag niet zelf oplossen. Vier op de tien mensen hebben ook geen familie, vrienden of kennissen... op wie ze kunnen terugvallen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt... dat zelfredzaamheid voor veel gemeenten het uitgangspunt is in de zorg. Maar bijvoorbeeld de levering van huishoudelijke hulp door gemeenten... verloopt problematisch, zegt het SCP. In Alphen aan de Rijn begint rond deze tijd de operatie waarbij er een nieuw brugdek wordt geplaatst in de Koningin Julianabrug. Het is de tweede poging. Bij de eerste poging, vorig jaar augustus, vielen twee bouwkranen om bovenop winkels en huizen in Alphen. De plaatsing gebeurt nu anders. Ook zijn er wegen afgezet en is omwonenden gevraagd tijdelijk hun huis te verlaten. Justitie in Amerika is een onderzoek begonnen naar het dopingprogramma van Rusland. De openbaar aanklager in New York onderzoekt Russische officials, atleten, trainers en anderen die mogelijk van het dopingbeleid hebben geprofiteerd, meldt de New York Times. Het Amerikaanse OM kan buitenlanders ook vervolgen, maar de kans dat dat ook echt gebeurt is niet erg groot.